9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De evenementenbranche is tevreden met de versoepeling van de coronamaatregelen... maar blijft bezorgd over de financiële gevolgen van de anderhalve meter maatregel. Eventplatform Nederland zegt dat het loslaten van een bovengrens aan bezoekersaantallen perspectief biedt... maar dat evenementen nog lang niet rendabel kunnen worden georganiseerd. Ook de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties is nog niet gerustgesteld. Volgens de koepel zorgt de afstandsregel ervoor dat vier van de vijf theaterstoelen ongeveer gebruik blijven. Ouderbond AMBO is blij dat er een einde komt aan de bezoekregeling in de verpleeghuizen, maar vreest tegelijkertijd ook nieuwe besmettingen. De bond roept bezoekers daarom op om zorgvuldig om te gaan met die afstandsregel. Het Verenigd Koninkrijk denkt na over een corona-luchtbrug met verschillende Europese landen. Dat melden The Guardian en de Financial Times. Nederland ontbreekt op die lijst, mogelijk doordat Britse reizigers hier nu ook twee weken in quarantaine moeten. Onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië en Griekenland zouden wel op het punt staan om een deal te sluiten met de Britse regering, zodat voor het reizen van en naar deze landen de strenge quarantainemaatregelen niet meer gelden. Nu geldt er nog een verplichte quarantaine in het Verenigd Koninkrijk voor iedereen die vanuit het buitenland het Britse eiland binnenkomt. Alleen Ierland vormt een uitzondering. Het Duitse chemieconcern Bayer heeft in de Verenigde Staten een miljardenschikking getroffen over de onkruidverdelger Roundup. Bayer erfde Roundup in 2018 bij de overname van het Amerikaanse chemiebedrijf Monsanto. Het bedrijf betaalde 56 miljard euro voor Monsanto, maar er liepen toen al wel zaken van mensen die zeiden kanker te hebben gekregen na het gebruik van Roundup. Bayer betaalt nu bijna 10 miljard euro om naar verluid kwart van de 125.000 schade claims te schikken... en eventuele toekomstige gevallen op te lossen. In een persbericht benadrukt Bayer dat de schikking... geen erkenning van aansprakelijkheid of wangedrag is.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 Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als oh, je gaat. eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf ze zegt maar als je gaat vergeten we can't explain ZFM. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh, oh. Got all this time in my hands. Might as well cancel our I can stay here forever take all my time Go on, make me lose my mind Don't lose Go hard and watch the sunrise One night it change your whole life Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer Put on bitch, I ain't got no chain.